7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De moeder van een jongen van 16 die is overleden aan Q-koorts... heeft aangifte gedaan tegen een geitenhouder uit Voerendaal... wegens dood door schuld. Dat meldt het NRC Handelsblad. Het is voor het eerst dat een nabestaande van een Q-koorts-slachtoffer... naar de rechter stapt. Haar zoon bezocht de geitenboerderij in 2009... en kreeg samen met een aantal andere bezoekers Q-koorts. De boer zou toen al geweten hebben dat zijn geiten besmet waren. Het Openbaar Ministerie wil een verbod op motorclub Bandidos. Die vormt een gevaar voor de openbare orde vanwege de vele aanslagen, vechtpartijen en beschietingen, zegt de officier van justitie in de Telegraaf. ook zegt het OM dat clubleden in drugs en wapens handelen. Het OM hoopt dat er een verbod op de Bandidos komt en dat het leidt tot een verbod op meer beruchte motorclubs. De eerste mensen die vastzaten in de Nieuw-Zeelandse kustplaats Kaikoura zijn met helikopters geëvacueerd. Onder hen waren ook zeker twee Nederlanders. In Kaikoura zitten tientallen Nederlanders vast... omdat de plaats sinds de aardbeving van dit weekend van de buitenwereld is afgesloten. Er is ook een gebrek aan eten en water. De Limburgse politie doet onderzoek naar een mogelijke ontvoering van een man uit Kerkrade. De man zou gisteravond in zijn eigen auto zijn meegenomen door onbekenden. Agenten zagen de auto en losten waarschuwingsschoten. Eén inzittende is opgepakt, die andere gingen er vandoor... De man die zou zijn ontvoerd was eerder al uit de auto gezet. Hij zou niet gewond zijn. Het internationaal strafhof in Den Haag zegt dat Amerikaanse militairen en de CIA mogelijk gevangenen hebben gemarteld in Afghanistan. Zo'n 13 jaar geleden zouden ze bijna 100 mensen hebben gemarteld en dat is een oorlogsmisdaad. Amerika is geen lid van het internationaal strafhof, maar Amerikaanse burgers kunnen wel vervolgd worden als ze misdaden hebben begaan in een land dat wel lid is, zoals Afghanistan. Het weer blijft de hele dag door grijs en nat. Met een graad of 12 vanmiddag is het wel zacht. Morgen en overmorgen verandert er weinig en blijft het bewolkt en regenachtig. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Langs de files staan op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Dorp 15 kilometer. A4 richting Rotterdam bij de Keteltunnel 4 door een kapotte auto. A6 Lelystad-Muiden bij knooppunt Muidenberg 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Beverwijk 11.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 Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. internet. www.zfmzandvoort.nl Everybody gets high sometimes, you know. for front to back, in this thing called Nigga like a rhyme double on a heavenly level, back to base, turn up the double. Radical mind, day and night all the time. 714, live, divine, maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, say I'm fresh, my voice the of the that I am holding. written lyrics only can't be stolen if they don't need the police to try to save them.